Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Dat Jazeera-journalist Peter Crest is vrijgelaten uit de Egyptische gevangenis. Hij werd ruim een jaar geleden samen met twee andere journalisten veroordeeld... voor het verspreiden van valse informatie. De drie kregen gevangenisstraffen van 7 tot 10 jaar. Het Hof van Cassatie in Cairo bepaalde vorige maand dat het proces over moest. Crest is nu onderweg naar Australië. Het is niet duidelijk of ook zijn twee collega's zijn vrijgelaten. CDA-leider Buma wil een meldplicht invoeren voor geradicaliseerde moslims. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Als geradicaliseerde moslims die niet naar het buitenland zijn afgereisd... zich verplicht moeten melden bij de gemeente... weet de overheid volgens Buma in elk geval waar ze zijn. Hij ligt het voorstel niet verder toe. Buma vindt dat teruggekeerde jihadgangers direct de cel in moeten. Verder noemde hij de minister van Veiligheid opstelte tot nu toe te traag. Op de snelwegen waren vorige maand flink meer files dan in januari een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Het kwam vooral door slechte weersomstandigheden en ongelukken. Bovendien ontstonden verkeersopstoppingen door afgesloten rijstroken als gevolg van spoedreparaties. De filezwaarte, dat is de duur van de file maal de lengte, was in januari 40% hoger dan in dezelfde maand van vorig jaar. In het Tsjechische Tabor is Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden geworden. De 20-jarige van der Poel reed bijna van start tot finish aan de leiding. De Belg Wout van Aert eindigde op 15 seconden als tweede en Lars van der Haar veroverde het brons. Van der Poel is de jongste wereldkampioen veldrijden ooit. Hij is de zoon van Adrie van der Poel, die in de jaren 90 wereldkampioen werd. Het weer nog, vooral in het westen en zuiden valt nog regen of natte sneeuw. Verder nog een enkele bui en ook af en toe zon. Overdag een graad of 4. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...